Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Wilde deze week kosten wat kost voorkomen dat PvdA-kamerlid Timmermans een topfunctie in Europa kreeg. Die was in de race voor de post van commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa. Mede door het stemgedrag van de PVV ging die baan naar een politicus uit Letland. Die blijkt fel tegenstander van de PVV te zijn. In Nieuwsuur zei PVV'er Van Dijk dat hij de standpunten van de Let niet kende, maar dat hij in elk geval niet op Timmermans wilde stemmen. De online petitie voor een generaal pardon voor minderjarige asielzoekers is inmiddels door meer dan 100.000 mensen ondertekend. De petitie is een initiatief van GroenLinks en wordt gesteund door verschillende bekende Nederlanders. Het initiatief werd vorige maand gelanceerd. In de petitie wordt minister Leers opgeroepen om jonge migranten die al jaren in Nederland wonen en hier zijn geworteld niet terug te sturen naar hun land van herkomst. Kijkersfiles leverden vorig jaar een economische schadepost op van tussen de 4 en 8 miljoen euro. Dat antwoordt minister Schultz van Hagen op vragen van de SP. Vorig jaar werden er 267 kijkersfiles geteld. Daarbij rijden nieuwsgierige automobilisten langzamer om naar een ongeluk op de andere rijbaan te kijken. Ruim anderhalf miljoen werknemers wachten op een nieuwe CAO. Het overleg tussen werkgevers en vakbonden is deze maand vrijwel helemaal stilgevallen. Ongeveer 150 CAO's, waaronder die van ambtenaren, moeten nog worden vernieuwd. Artsen zonder grenzen stopt met het verlenen van hulp in gevangenissen in de Libische stad Misrata. De hulporganisatie zegt dat gevangenen worden gemarteld en dat hen medische hulp wordt geweigerd. Amnesty International heeft gesproken met slachtoffers van martelingen. Die zouden worden geslagen en stroomstoten hebben gekregen. Een aantal heeft het niet overleefd. Het weer vanavond wordt het vanuit het westen droog en klaart het steeds meer op.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 No, it's probably tailored. And y'all niggas acting way too tough. Throw on a suit, get it, tape it up, and let's just change clothes stay fresh to death, boy, from the projects, and I'ma take you to the top of the globe. Let's go. Let's exchange now, and gold. Uh huh, yeah. Uh -huh. And girl, I promise you, no substitute. Uh, just me. Uh-huh. Uh, uh, sexy, sexy. Sing along. Uh-huh. yeah. Uh. sexy, sexy. Turn your radio up. Uh-huh. Sexy, sexy.